Terwijl zo'n dossier superbelangrijk is, weet de Landelijke Huisartsenvereniging omdat dat natuurlijk heel veel vertelt over de medische voorgeschiedenis... over medicijnen, over bijzonderheden. En dat is voor het leveren van goede zorg van, eh, ja, dat is heel belangrijk. Comet sloot eind vorige week alle praktijken... omdat zorgverzekeraars het contract hadden beëindigd. Ze vonden de problemen bij de huisartsenpraktijken veel te groot. Zo waren praktijken slecht of soms zelfs helemaal niet bereikbaar. Bij Comet zaten ruim 50.000 patiënten. Zij hebben van de verzekeraar een nieuwe huisarts toegewezen gekregen. Twee Nederlanders die in België een man in een gracht zouden hebben gegooid... worden vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. Het slachtoffer uit Gent kon niet zwemmen en verdronk. Nabestaanden hoopten dat de verdachten werden vervolgd voor doodslag... omdat de straf dan hoger zou zijn, maar dat gebeurt dus niet. De demissionair ministers van Zorg en Onderwijs maken zich zorgen over nepdiploma's in de zorg. Het is nu te makkelijk om met een vals diploma aan de slag te gaan. Ook zijn er veel malafide uitzendbureaus die dat misbruiken... en mensen zonder de juiste papieren naar patiënten sturen. De inspecties roepen zorgopleidingen bijvoorbeeld op om beter te controleren. Oranje is vandaag vrij en kan bijkomen van de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk. Ze zijn niet het enige team dat te maken krijgt met flinke kritiek. Het Belgische team werd gisteravond uitgefloten door hun supporters. Deze sportpsycholoog weet wat dat kan bedoelen met de spelers. De een die laat dat binnenkomen en, en, slikt dat als het ware in. En de ander die laat het van zich afglijden en blijft op zijn taak gefocust. Ja, en dan nog even een gratis advies voor de spelers in de wedstrijd tegen iemand zeggen als hij zijn taak niet uitvoert. Om hem dat duidelijk te zeggen. Ik wil ook dat mensen realistisch blijven. Dat ze niet te hoge verwachtingen hebben. Wat ik meestal zeg, taakfocus, realisme. Dan nog het weer. Het is lekker zonnig. Er schuiven af en toe wel wat wolken voor de zon. Verder is het warm.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 Ook mag hij drie jaar lang niet rijden. De man van 26 reed twee jaar geleden 120 km per uur op een 50 kilometer weg. Het vermiste Duitse jongetje Arian is dood teruggevonden. Zijn lichaam lag in een weiland. In april werd er een grote zoekactie op touw gezet...